uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Experts zijn kritisch over de ventilatierichtlijn van het RIVM voor scholen. Scholen moeten zich houden aan het bouwbesluit. Maar dat is volgens sommige experts niet ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich via de lucht verspreiden. Ze betwijfelen of scholen genoeg kunnen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hoeveel scholen voldoen aan het bouwbesluit weet niemand, zegt Paul Rozemuller van de VO-raad tegen Nieuwsuur. In Frankrijk zijn voor de tweede dag op rij meer dan 2500 nieuwe besmettingen geteld. En dat aantal werd voor het laatst gemeld in april, toen het land nog in strikte lockdown was. Ondertussen neemt het aantal mensen dat in Franse ziekenhuizen belandt af. Voor de eerste keer sinds half maart lagen er gisteren minder dan 5000 coronapatiënten in het ziekenhuis. En dat komt waarschijnlijk omdat, net als in Nederland, vooral veel jongeren positief getest worden. De spanningen tussen Griekenland en Turkije nemen toe. De twee landen hebben ruzie om de gaswinning op de Middellandse Zee. Sinds begin deze week zoekt het een Turks schip naar gas in de buurt van de Griekse eilanden op Grieks grondgebied. Als reactie daarop begonnen de Grieken samen met de Fransen een militaire oefening voor de kust van Kreta, tot ongenoegen van Turkije. De Turkse president Erdogan waarschuwde dat er een hoge prijs betaald zal worden als het Turkse onderzoeksschips aangevallen wordt. De Fransen en de Grieken hebben nog geen melding gemaakt van Turkse militaire actie tegen hun schepen. Vrienden en familie van het doodgestoken meisje Alice uit Schiedam... houden morgenavond een stille tocht door Rotterdam. Het 15-jarige slachtoffer kreeg ruzie met een 16-jarig meisje. De twee kenden elkaar waarschijnlijk van school. Wat aanleiding was voor de ruzie met fatale afloop is niet bekend. De Duitse voetbalclub RB Leipzig heeft zich door een 1-0 zege op Atletico Madrid geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Daarin is volgende week dinsdag Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer. Verspreid over het land komen zware buien voor, soms met onweer en windstoten. Vannacht is het rustiger, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen afwisselend bewolkt en later op de dag weer buien.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 En gelukkig, we mogen weer. Vakantie, vakantie, vakantie. Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij.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 heette de single van The Young River Country. New Country, moet ik beter zeggen, uit Nederland. Dit is nog steeds de National Radio Show. Wat hebben we nog voor je? We hebben straks nog het spiegelplaatje. We hebben nog de Spotlight album uiteraard. En de digitale brievenbus. Daar is het nu ook weer tijd voor geworden. En daarvoor gaan we nog een keertje naar Amerika. Dat doen we met de opvolger van Same Story About a Broken Heart van Sandra North. Dit is You. You. van Sandra North. Dat was You. En we hebben straks natuurlijk nog een keertje de digitale brievenbus voor je. Maar nu is het tijd voor Americana. Lyle Lovett en Katie Lang en Release Me. naar 1973 voor het origineel. Ik zei het in het eerste uur al, George Strait komt hier ook bij de Nashville Spiegelplaat voorbij. Maar hij is niet degene die het origineel heeft gezongen. Want dat deed hij namelijk pas in 1983. Hij was ook niet de tweede die het zong, want in 1982 werd het op de plaat gezet door Kelly Shoppa en Jenny Fricky. Het was hun versie die George hoorde en besloot om het ook op te nemen. 1973 voor het eerst uitgebracht door Terry Stafford en dus in 1983, tien jaar later door George Strait. Dit is twee keer Amarillo by Morning. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Amarillo by morning Up from San Antonio Everything that I got from San Antonio. in Santa Fe. Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. I'll be looking for aid when they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. San Antonio grass time. muziek van heel lang geleden. Bill Monroe was dat en Dancing in Branson we gaan nog één keertje naar onze digitale brievenbus. En heb je nu zelf muziek die je bij ons onder de aandacht wilt brengen... of je wilt even reageren op de show of wat je dan ook aan ons kwijt wilt... hebben we natuurlijk ook naast uh, eh, info.nashforradio.nl ons e-mailadres... hebben we natuurlijk ook een telefoonnummer... waar je voicemail, sms of WhatsApp bericht achter kan laten. Dat is 06 428 44375. Of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. En ehm, ik zei het al, de digitale brievenbus. Uit Houston, Texas afkomstig. Dustin Neumann. Hij bracht in 2019 zijn eerste album uit waar dit nummer op staat. Dit is Any Less Lonely. van de Nashville Radio Show zit. Heel veel muziek, maar toch blijf ik elke week allerlei eh, media afstruinen... om weer iets apart voor jullie te vinden. Deze keer muziek uit Australië van de zangeres Elisa Pernou. Zij bracht haar debuutalbum Flames to Ashes uit. En dit is een duet tussen haar en Amali Freeman. En dat heet Queen of Heartache. Thanks for tuning in with Nashville Radio Show. ook iets wat niet mag ontbreken bij de Nashville Radio Show. En dit is een nummer uit 2004 van niemand minder dan Keith Urban. Dit is God's Been Good To Me. no doubt that God's been good to me. Oh, the sun is shining on down in Tennessee. And right now I'm right where I wanna be. I never felt so loved, so peaceful and so free. Hey, there ain't no doubt that God's been good to me. Cause he put me smack down dreams that come alive And everything I have and everything I see It's just another reminder that God's been good to me This golden road's been long Sometimes I've lost my way I've been down some dark and detours Leaning heavy on my faith with the devil at my chain all your love don't set me free hallelujah God's been good to me Cause he put me smack down in the middle of paradise In the heart of the city where my dreams come alive And everything I have and everything I see It's just another reminder God's been good to me I change lanes. I need a cup of coffee and a couple dollars change. Calling Baton Rouge. Operator, won't you put me on through? I gotta send my love down to Baton Rouge. Hurry up, won't you put her on the line? I gotta talk to the girl just one more time. we gotta send my 1993. Garth Brooks en Colin Baton Rouge. Dit nummer is niet origineel van Garth, maar van de Oak Ridge Boys... die het in 1978 uitbrachten. En in 1989 zelfs door Newgrass Revival. Maar ik blijf deze versie van Garth Brooks toch heel erg leuk vinden. Eh, muziek uit Nederland. Dit is Amber Rose en Something to Believe In. Nederland. Amber Rose en Something to Believe In. Je had nog één nummer te goed van George Strait. En dat gaan we nu voor je regelen. 1982 van het album Straight From The Heart. Ga je luisteren naar zijn eerste nummer 1 hit. Dit is Full Hearted Memory. Dit is de Nashville Maandartiest. Nickels and memories and wine. She's on his mind. same old stew, the same old fool. Played by the rules but didn't win. There's an old love in his heart that he can't lose. He tried forgetting, but he knows that it's no use. He's got a fool. got a fool-hearted memory. He sits patiently here every night so it can fool him more. She was his girl, his only world that string of pearls that slipped away A thousand eyes, a thousand show. lekker nummer is dit toch. Stevie May Robin, country uit Nederland en Out of the Blue. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album Mayhem to Madness van de McClimmons. Aan negen van de tien nummers op het album hebben de zussen meegeschreven op één nummer na. Want dat is eigenlijk van Fleetwood Mac. Je gaat twee keer luisteren dus naar een nummer van dat album achter elkaar. Part-time phrase en dan komt die hè, die van Fleetwood Mac, Little Lies. Dit is het Nashville Spotlight-album. From the outside looking in, we have everything With the house, the cars, and diamond rings With the trash on every corner The neighbors never warn you Cause they're wishing that we go down before they sink Yeah, it's a long way down Yeah, it's a long way down Cause the grass ain't always greener On the other side of town So yeah Nashville Spotlight album. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. my smile nieuwe single van Rascal Flats en Rachel Wemmick. Het zit al weer op, de National Radio Show is alweer klaar. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan Jody Messina en That's The Way. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Everybody wants an easy ride on the merry-go-round that we call life. Take a drive on cruise control, then you wait to find out of that clear blue sky.